Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dode en vier vermisten na de zware explosie in Leverkusen. Er was vanochtend een enorme knal op een industrieterrein in de Duitse stad... waar ook een chemisch bedrijf staat. Waarschijnlijk in een verbrandingsoven voor chemisch afval. 16 medewerkers van het bedrijf zijn gewond. En er komen dikke zwarte rookwolken van het industrieterrein, ziet correspondent Judith van de Hulsbeek. Ja, die uh, rookwolk die trekt nog steeds over Leverkusen, maar zou daar misschien al een stukje verder weg zijn gegaan. In Leverkusen geldt nog wel steeds die waarschuwing dat mensen binnen moeten blijven. Maar in omliggende steden als Keulen, bijvoorbeeld in Woepertaal, daar wijzen de metingen in de lucht geen gevaarlijke stoffen meer uit. Dus daar is in ieder geval eh, op dit moment geen gevaar. De politie zoekt de jongens die Frederik van 14 gisteren mishandelde in een speeltuin in Amstelveen. Ze werd in haar gezicht geslagen toen ze niet wilde vertellen of ze een jongen of meisje is, vertelt haar vader. En dat zinde hem niet en hij slaat er eh, ja, helemaal tot moes. Eh, gebroken tanden, gebroken eh, neus, diverse kneuzingen, gezicht, gescheurde lip. Het is, het is, het is de waanzin ten top. De politie wil nu vier à vijf jongens van tussen de 11 en 15 jaar spreken over de mishandeling. De bijenkorf staat te koop, volgens Britse media. De eigenaren hebben moeilijk anderhalf jaar achter de rug vanwege corona en willen van het warenhuis af. Samen met het Britse Selfridges en twee Ierse warenhuizen staat het in de etalage voor 4 miljard pond. En ook in Japan is de kritiek van Team NL aangekomen. Oranje is niet blij met hoe besmette sporters en stafleden in quarantaine moeten. Moet in kleine ruimte ruimtes blijven en het eten is niet goed. Correspondent Sjoerd Den heeft een reactie in Tokio. De organisatoren hier en met name ook de Japanse overheid kan eigenlijk niet anders. Eh, de Japanse bevolking wilde deze Spelen liever niet. In elk geval niet op dit moment tijdens deze pandemie. Dus wat men vooral ook probeert te doen is om de mensen die besmet zijn eh, in en rond die Olympische Spelen... om die zoveel mogelijk te isoleren. Om zo te voorkomen dat de mensen in Tokio zelf ook nog worden want die cijfers daar lopen al op. In de Japanse stad alleen zijn 2848 nieuwe besmettingen gemeld. En dat is het hoogste dagcijfer ooit. Heb ik het weer nog grijs en af en toe zon. Op steeds meer plekken heb je kans op een pittige bui met onweer en veel regen in korte tijd. Het is 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen eigenlijk prima door. Er zijn wel wegwerkzaamheden, vooral op de A9... maar de vertraging blijft beperkt tot nog geen 5 minuten. Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden momenteel geen treinen. Dat komt door blikseminslag.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 <laughs> Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. waistline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time.